Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Limburg is dit weekend op negen verschillende plekken drugsafval gevonden. Vlakbij Venlo lagen vanmiddag bijvoorbeeld 20 vaten met chemische troep langs de kant van de weg. Gisteren werd de politie al zeven keer opgeroepen omdat er jerrycans waren gevonden op verschillende plekken. De politie denkt dat alle dumpingen een link met elkaar hebben. Er lijkt geen schade aan de natuur te zijn omdat de vaten niet hebben gelekt. De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over de aanvallen op Hezbollah van afgelopen week. Volgens hem is de Libanese terreurgroep geraakt met een reeks aanslagen die ze zich niet hadden kunnen voorstellen. Hij lijkt daarmee te verwijzen naar de ontploffende piepers en walkie-talkies eerder deze week. Daarbij vielen tientallen doden en duizenden gewonden. Over het algemeen werd al aangenomen dat Israël daarachter zat. Een blunder van president Biden toen hij tegenover de leiders van Australië, India en Japan een kritische opmerking maakte over China, had hij niet door dat zijn microfoon nog aanstond, dus we konden meeluisteren. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. Ja, hij zei dat China zich agressief blijft gedragen en de VS, Australië, India en Japan op de proef stelt. Krabbelen, porren, het uitdelen van respect en natuurlijk de dansende banaan. Ja, je weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Hives, vandaag 20 jaar geleden werd die site opgericht. Het was een Nederlandse website, een beetje de voorloper van Facebook. In die tijd gebruikten zo'n 10 miljoen mensen in ons land Hives. Ook veel kinderen, die zijn nu volwassen, maar klonken toen zo. Ik vind het echt heel leuk, want je kunt contact houden met vrienden die je nu ja, niet zo lang meer ziet. Foto's van de vakanties eh, erop zetten. Chatten. Ik heb ook familie in Friesland, dan kan je daar ook gewoon mee praten. Ik zat eerst op huis, maar ik heb het verwijderd. Eh, omdat eh, ik was te veel te verslaafd en ik zat eigenlijk 9 van de 10 keer zat ik boven op huis. <laughs> Ja, de site is al zo'n 10 jaar gestopt. Kwam omdat Facebook veel populairder werd. Mocht je nostalgisch zijn als je aan Hives denkt... er is een website waar je oude Hives-profielen terug kunt vinden. De Wayback Machine heet die. Het weer dan. Het is een mooie nazomerdag met veel zon, af en toe wat bewolking. En vanavond in Zeeland en Brabant kans op een bui met onweer. Bij een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.